Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duizenden mensen zijn in de Georgische hoofdstad Tbilisi de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Demonstranten hebben barricades opgeworpen, ramen ingegooid en vuurwerk afgestoken. Daardoor ontstond ook een kleine brand in het parlementsgebouw van Georgië. President Zourabis Livi zei vanavond dat ze niet van plan is haar post te verlaten als haar termijn volgende maand afloopt. Ze noemt het parlement onwettig vanwege de omstreden verkiezingen van vorige maand. Eva Hermans-Kroot is overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat staat in een bericht op haar Instagram-pagina Longgeneeslijk. Ze werd bekend door haar deelname aan het tv-programma Over Mijn Lijk... en schreef op Instagram openhartig over haar leven met kanker... waar ze meer dan een half miljoen volgers had. Vlak voor de feestdagen zou Eva's boek Longgeneeslijk gelanceerd worden. Omdat het sinds vorige week heel slecht met haar ging... werd die boeklancering naar voren gehaald. Eva Hermans-Kroot werd 26 jaar. In de Griekse havenstad Thessaloniki kunnen mensen vanaf vandaag met de metro reizen. Het duurde 20 jaar om de nieuwe metrolijn van bijna 10 kilometer aan te leggen. Het project werd meerdere keren stilgelegd omdat er honderdduizenden archeologische vondsten werden gedaan. De stad heeft een deel van die vondsten een plek gegeven op de 13 stations. Reizigers lopen nu langs de historische voorwerpen voordat ze de metro instappen. Per dag worden zo'n 250.000 reizigers, reizigers verwacht in de metro van Thessaloniki. Pek heeft met 1-0 gewonnen van Sparta Rotterdam. De wedstrijd begon een kwartier later omdat er vuurwerk werd afgestoken. Feyenoord wist in de eredivisie een nederlaag te voorkomen... door een 1-1 gelijkspel met Fortuna Sittard. Het weer nog. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het zuiden opklaringen en in het binnenland kan het wat vriezen.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 I would hate to mess things up, but my boogie still stays restless as fuck. I know I'm fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking should have been.